Toen hij 17 was heeft hij 10 maanden in de bak gezeten, onder meer vanwege straatroof en afpersing. De andere verdachte die vastzit voor de aanslag op de Vries is een man van 35 uit Polen. Poolse media zeggen dat hij daar is veroordeeld voor diefstal en berovingen. In Port-au-Prince in Haiti is nog steeds een klopjacht bezig. De politie zoekt daar naar een aantal mannen die verdacht worden van de moord op de president van het land. Gisteren werden vier verdachten gedood en twee opgepakt. Maar volgens de politie is een aantal verdachten nog niet gearresteerd. En er komen waarschijnlijk morgen nieuwe coronamaatregelen... omdat de besmettingen snel stijgen. Vooral onder jongeren, zegt Hugo de Jonge. De mensen eh, onder de 30 die hebben eh, of pas één prik gehad of, of zelfs nog geen... Eh, dus ja, dit, we moeten echt, echt wel zorgen dat we, dat we ook hen beschermen tegen die infectie. Het kabinet denkt erover na om discotheken en clubs te sluiten en evenementen af te blazen. En turner Epke Zonderland gaat straks naar de Olympische Spelen in Tokio... maar bijna had hij die gecanceld. Hij is niet in topvorm, zei hij vandaag op een persconferentie. Zoals de vorm op dit moment is... Eh, ja, ken ik net heel, dan is het wel echt eh, op hoop verzegen. Ja, echt het, topniveau wat ik normaal heb, dat weet ik, dat is, eh, dat is net haalbaar. En net haalbaar is Fries voor niet haalbaar. Zijn lichaam is op en na deze Olympische Spelen stopt Epke Zonderland dan ook met turnen. Voor die laatste Spelen draait het bij hem niet om medailles... maar puur om nog één keer een mooie turnoefening neer te zetten. Ik ben ik al tevreden als ik een mooie oefening gewoon uh, eh, eruit kan, eh, kan gooien. En dan, eh, dat ik in ieder geval een kans maak op die finale. Dat, dat is eigenlijk werk van wat ik dat ik, ja, en dat is toch wel heel oorzaan dat ik wend ben.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 before. Got the pretty girls out there begging for more. Gotta give them all what they came here for. Doing my thing, singing my song. Right on track, I'm chugging along. I'm here and gone like yesterday. Rolling like an old freight train. On a wing and a prayer and a glorified greyhound. so good you're tired. I'm gonna give them that two, four, four on the floor like an outlaw boy some did before. Got the pretty girls out there begging for more. Gotta give them all what they came here for. Doing my thing, singing my song, right on track. I'm chugging along. I'm here and gone like yesterday, rolling like an old friend. in Freight Train. Dit is weer de National Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je. Jawel, de week is weer snel voorbij gegaan. We hebben twee uur lang eh, bluegrass, country, Americana en folkmuziek. En natuurlijk ook de vaste onderdelen zoals de Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk een gloednieuwe maandartiest. We hebben de digitale brievenbus. Kortom, de show zit weer helemaal Zoals gewoonlijk is het tweede nummer in de show Bluegrass muziek. Dit is uh, van Christy Cox, het nummer No Headlights. I can't stand to see an angel cry. It puts hellfire in my eyes. When she came knocking at my shot from me. Two bullets for each Dixie Cox en No Headlights. En we gaan voor de eerste keer gaan we naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Zweden voor muziek van Odebrand. Nadat hij vader was geworden, besloot hij de muziek de rug toe te keren om voor zijn gezin te zorgen. Maar in 2003 scheidde hij en besloot zijn leven toch een andere invulling te geven. En begon weer muziek maken. Zijn meest recente single kregen wij toegestuurd en die gaan we nu aan je laten horen. Dit is The Word. so sorry for the bad things I've said and done. Three-time loser and a failure, my son. One thing in life I never will regret. It's you, my boy, though I don't know you yet. Just say the word. Say the word. Life is what happens when you're busy, said it twice and now it's in your hands I've been begging on my knees for seven long years Patience on the lemon, I'm running out of tears Just say the word and I'll be there for you Just say the word You know I care for you Just say the word I'll be right here for you Just say the word never go back to where we were before We can build something new when we open that door I love you from the bottom of my heart There's a will, there's a way to find a brand new start Just say the word And I'll be there for you Just say the word You know I care for you Just say the word right here for you busy making other plans. Lennon said it was, and now it's in your hands. Just say the word. Just say the word, and I'll be there for you. muziek uit Zweden van Odebrand. En dit was The Word. En van ehm, nieuwe muziek gaan we naar oude muziek. We gaan terug naar 1980. Dat doen met een nummer van Debbie Boom. Haar grootste en enige nummer 1 hit van het album Love Has No Reason. Dit is Are You On The Road To Loving Me Again? Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Are you here just to pass the time of day or is it love? that brings you back my way. Did you miss me in the time we've been apart? Are you looking? promises and such only you and the way we used to touch Capitalradio.nl for your new music. 2000 kwam dit nummer uit. Joe Messina en That's the Way. En we gaan nu naar 1979, Wat ook oudere countrymuziek heeft natuurlijk een plek op de playlist van de National Radio Show. We gaan naar een duet tussen Buck Owens en Emmylou Harris. Buck bracht Together Again voor het eerst uit in 1964 en 12 jaar later zette Emmylou het op de plaat. Vele countryartiesten zouden volgen om dit nummer op te nemen, maar Buck en Emmylou namen het ook als een duet op in 1979. Ze pasten toen de titel iets aan aan. En toen heette het... Play together again, again. Let me dance her cross my mind. She's still the best I ever had. Though it's been together again, again. Bring back yesterday. Let my foolish heart pretend. Play together again. zijn onze nieuwe maandartiesten. Dat is Brooks Dunn geworden. Ik ga de hele maand jullie ga je muziek van hun vaker voorbij horen komen in deze show. Kick Brooks en Ronnie Dunn begonnen hun carrière als soloartiesten... en Kicks schreef ook voor andere artiesten. In 1989 deed Ronnie Dunn mee aan een talentenshow die hij won... en de prijs was een opname in de studio in Nashville. De producer van die opname was Scott Hendricks... die de opname liet horen aan iemand van het platenlabel Arista Nashville... genaamd Tim Dubois. En die bracht Brooks en Dunn samen. In 1991 kwam hun eerste single uit, wat ook gelijk hun eerste nummer 1 hit werd. En dat is Brand New Man. Dit is de Nashville Maandartiest. I saw the light, I've been baptized by the fire in your touch and the flame in your eyes. I'm born wrong onze kerstverse maandartiesten Brooks en Dunn met Brand Newman. En in tweede uur hoor je ook weer muziek van hun voorbij komen. En heb je nu een favoriet nummer van ze? Laat het anders weten. Stuur even een e-mail naar info.nl of anders een eh, WhatsAppje of eventjes een sms'je. Al die informatie kun je gewoon vinden op de website van nashvilleradio.nl. We gaan verder met nieuwe muziek. Eh, Smithfield is een duo bestaande uit Jennifer Fiedler en Trey Smith. Ze zijn vanaf hun kindertijd al vrienden van elkaar en groeien op in Texas. Hun liefde voor muziek zorgt ervoor dat zij als duo muziek gingen maken. En hun geluid wordt bepaald door de liefde van Jennifer voor traditionele countrymuziek... en die van Trey voor rock'n'roll. Het titelnummer van hun nieuwe EP ga je nu horen en dat is Newtown. I've always known your name. Same classes since first grade. Same circle of friends at parties and football games. naar Nashville. Met nu country uit Nederland. came alone slowly fading away Still I'm feeling the cold. Let's cover my face When she came along Saying don't you worry, stay strong There's no need to hurry Cause being the first doesn't mean that you have won you'll be shining like sun Wat is die toch weer mooi. Het nieuwe nummer van The Marshall, Shining Like the Sun. Uitgebracht op zijn eigen platenlabel, Blood, ik wil zeggen Butterfly. Butterfly Knife Records. En ik ben echt heel benieuwd welke artiesten nog meer op zijn platenlabel muziek gaan uitbrengen. Maar dit was dus zijn nieuwste single The Marshall uit Nederland en Shining Like the Sun. Eh, ja, het volgende plaat behoeft eigenlijk geen aankondiging. En het is zo'n lange titel dat ik ze zelf eh, dat laat doen. Dit is dan de Bellamy Brothers met... If I said you have a beautiful body, would you hold it If I was dying of thirst, would you flow in love? Come quench me. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Now rain can fall so soft against a window. sun can shine so bright sky But daddy always told me don't make small talk He said come on out and say what's on your mind So if I said you have a beautiful body would you hold it against me swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst zo benieuwd wie me hebt meelopen zingen. Tijdens het stofzuigen of wat je dan ook aan het doen was. En dan gezellig gewoon mee neurien met deze plaat. The Bellamy Brothers en If I Said You Had A Beautiful Body. Would You Hold It Against Me? We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar muziek uit Amerika. Een duet tussen Jessica Linwitty en Don Ellis Gatlin. Eh, Jessica's muziek heeft al vaker bij ons op de playlist gestaan. En Don Ellis Gatlin was in de jaren 90 de helft van het duo Daryl en Don Ellis samen met zijn broer. Hij eh, richtte ook de band Savannah Jack op en heeft zelfs ook nog nummers geschreven voor de eerste twee albums van Blake Shelton, die je later op in de show gaat horen. Ik zei het al, Jessica Lynn Whitty en Don Ellis Gatlin en dit is It's a Matter of When. There's a long stretch of nothing before something comes along. I got a dream and some old pair of jeans. string and a song brievenbus. Het duet tussen Jessica Linwitty en Don Ellis Gatlin. En It's a Matter of When. We gaan naar het Spotlight album en dat is deze keer het album Body Language van Blake Shelton. Het twaalfde album alweer van hem geproduceerd door Scott Hendricks. Er staan twaalf nummers op het album en dat is echt heel gevarieerd. We gaan van ballads naar uptempo nummers. Ik heb hier vier nummers voor je uitgekozen. We gaan eerst luisteren naar The Girl Can't Help It en daarna Neon Time. Dit is het Nashville Spotlight album. She don't need no sunny day. she gonna light the world up either way She don't need to turn every head No, she just doing what she does best Yeah, she just smiling that smile that her mama gave her Swinging those hips, she sure is making those blue jeans talking The boys all fight, the one you want with you on a Saturday night Bending those words like the Mississippi Wherever she's going, man, I wanna go with her. Shining so bright, make the midnight stars jealous. Heaven help us all, the girl can't help it. Now the girl can't help it. Now she can't help. She likes cherry red. Now she can't help it if she still looks pretty with her hair all a mess. She don't know don't mean to be the talk of this town Now she just smiling that smile that her mama gave her Swinging those hips, she sure is making those blue jeans talking The boys all fight. the one you want with you on a Saturday night Bending those words like the Mississippi River Wherever she's going, man, I wanna go with her Shining so bright, make the midnight stars jealous Heaven help us all, the girl can't hear just smiling that smile that her mama gave her Swinging those hips, she sure is making those blue jeans talking The boys all fight, the one you want with you on a Saturday night Bending those words like the Mississippi River Wherever she's going, man, I wanna go with her Shining so bright, make the midnight stars jealous Heaven help us all, the girl can't help it Now the girl can't help Dit is het Nashville Spotlight Album. kicking, little cold. Het album Body Language van Blake Shelton. En in het tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit album voorbij komen. We gaan nu naar America slash Roots muziek van Douwe Bob. Het vijfde album van deze Nederlandse artiest heeft dezelfde titel als het nummer dat je zo gaat horen. Een album die een echte roots, die een echt roots album genoemd kan worden. En een wens van Bob om dat al langere tijd een keer uit te brengen. Ik zei het dus net al, uit Nederland, Douwe Bob en Born to Win, Born to Lose. might find it written on the wall To see it painted in the stars Or even feel it dawning from above Well, I haven't seen a single sign uit 1968 en Country Girl. Ik heb nog voor je klaarstaan eh, Duitse country muziek van een zanger die ook ooit bij de Les, Les Humphrey Singers zong Patrick Simmons. En eh, Piraat der Country muziek. En daarna Reba McIntyre met Fancy. Man in Black. Johnny Cash. Highwayman. Willie Chris en Waylon. Storyteller. werden sie genannt. Sie sind Poeten aus dem echten Leben. Riesentypen, meine Idole. Mit Geschichten, die uns alle verband. Aus dem Leben sind sie geschrieben. Und auch ich werde euer Sprachrohr sein wie ein Pirat der Country Music. Nehm eure Stories und trage es dann vor. Wie ein Pirat der Country Music. Was euch bewegt, damit es weiterlebt. Bin der Pirat der Country Music. nehme das was euch bewegt. Auch Probleme nehme ich mir vor. In die heile Welt auch mal begleiten. Ich sing für euch mit viel Humor. Ich lasse euch träumen und auch lachen. Sprech von Liebe und der realen Welt ganz simpel zum Abschalten. Ich bring die Wahrheit, die anderen nicht gefällt. Wie ein Pirat der Country Music. Nehm eure Stories und trage es dann vor. Wie ein Pirat der Country Music. Was euch bewegt, damit es weiterlebt bin der Pirat der Country Music. Generationen lassen mich nicht kalt. Wir meistern alles, egal ob jung oder alt. Wie ein Pirat der Country Music. Nehm eure Stories und trage es dann vor wie ein Pirat der Country Music, was euch bewegt, damit es weiterlebt. Bin der Pirat der Country Music, bin der Pirat der Country Music. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. I turned 18. We lived in a one-room run-down shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Well, Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. Then I stepped into a satin dancing dress. I had a split from the side, clean up to my heel. It was red velvet Dreaming and it fit me good. Standing back from the looking glass, there stood a woman where a half grown kid had stood. She said, Here's your one chance, fancy, don't let me down. She said, Here's your one chance, fancy, don't let me down. Mama, a little bit of perfume on my neck, then she kissed my cheek. And then I saw the tears welling up in her troubled eyes as she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. She said, Your paws runned off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, To thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking, to the gentleman fancy. There baby mama died and I ain't been back. But the wheels of fate started to turn, for me there was no way out. It wasn't very long till I knew exactly what my mama been talking about. I knew what I had to do, and I made myself this solemn vow. I was gonna be a lady someday, though I didn't know when or how. But I couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame. You know I might have been plain white trash, but fancy was my name. She said, here's your one chance, fancy, don't let me down. She said, here's your one chance, fancy, don't let me down. long after man took off the streets.